Kritiek van met name SP en 50PLUS dat veel ouderen de dupe worden van zijn beleid wees hij van de hand. Een meisje van 15 jaar is zwaar mishandeld door twee jongens in IJmuiden. Het meisje uit Beverwijk heeft aangifte gedaan maar nog geen uitgebreide verklaring afgegeven. Volgens de politie waren haar verwondingen zo erg dat ze eerst naar de dokter moest. Op internet zijn filmpjes verschenen van het incident en dat heeft veel losgemaakt op de sociale media. In Schotland zijn de stembureaus gesloten. Zo'n 4 miljoen Schotten konden vandaag voor of tegen onafhankelijkheid stemmen. Vanaf dit moment mag er ook weer nieuws over het referendum worden uitgezonden. De hele dag was er een afspraak over een complete radiostilte. De uitslag is waarschijnlijk morgenochtend bekend. Voor de tweede keer in zijn, in zijn carrière krijgt D66-leider Pechtold de debatprijs Algemene Politieke Beschouwingen. Volgens de jury is Pechtold scherp in zijn formuleringen en snel en effectief in zijn reacties. Jongeren van de Nationale Jeugdraad waren twee dagen in de Kamer aanwezig en begrepen Pechtold het best. Daarom krijgt hij de Klare Taalprijs 2014. Deze prijs kreeg Pechtold al drie keer eerder. Strijders van het jihadleger IS hebben in het noorden van Syrië, vlak bij de grens met Turkije, de stad Kobani omsingeld. Vanochtend waren ze in hun opmars naar de stad al 16 Koerdische dorpen in het gebied binnengevallen. Bij elkaar heeft IS in Noord-Syrië nu 21 dorpen in handen. De jihadstrijders gebruiken bij hun opmars zware wapens, waaronder tanks. PSV heeft in de poolfase van de Europa League de eerste wedstrijd gewonnen. In Eindhoven versloeg PSV het Portugese Estoril met 1-0. Feyenoord verloor in Spanje met 2-0 van Sevilla. Het weer vanavond en vannacht is in het oosten en later ook noordoosten een bui mogelijk. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door in het oosten en noordoosten kans op een bui.